Het weer. Vannacht trekken er winterse buien over het land. Het koelt af naar 0 tot 3 graden en het kan glad worden. Aankomende dag ook geregeld buien met in het oosten en noorden de grootste kans op sneeuw. Bij een matige aan zee krachtige zuidwestenwind wordt het 2 tot 4 graden.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 wordt gezegd in een nieuwe audioboodschap. In het fragment is de stem te horen van de Japanse journalist Kenji Goto... die wordt vastgehouden door IS. De echtheid van de opname wordt nog onderzocht. Gisteren werd al bekend dat Jordanië bereid is om de Iraakse vrouw te ruilen tegen de Jordaanse piloot. President Obama kijkt uit naar een nauwe samenwerking met de nieuwe regering in Athene. Dat heeft hij tegen de nieuwe Griekse premier Tsipras gezegd. In een telefoongesprek feliciteerde hij Tsipras met zijn verkiezingsoverwinning van afgelopen maandag. Volgens Griekse media zouden Tsipras en Obama ook over de Europese economische maatregelen hebben gesproken. Tsipras zegt dat hij niet uit is op een breuk met de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het IMF. Hij wil wel opnieuw onderhandelen over de voorwaarden van de miljardenleningen. De vissersboot met twee Nederlanders aan boord die sinds afgelopen dag vermist wordt op het kanaal is nog niet teruggevonden. Het schip vaart onder Belgische vlag. Volgens de Belgische kustwacht is de boot omgeslagen. Twee van de vier opvarenden, onder wie de kapitein, komen vermoedelijk uit Urk. De andere twee zijn een Portugees en een Belg. Mensen met een persoonsgebonden budget, een PGB, kunnen binnen een paar dagen hun betaling verwachten. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn toegezegd. Sinds 1 januari moeten patiënten hun budget bij de sociale verzekeringsbanken aanvragen. Volgens de Belangenvereniging van Patiënten met een PGB verloopt de uitbetaling chaotisch. Vooral zorgverleners die niet in loondienst zijn, moeten hierdoor wachten op hun geld.